Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Peter R. de Vries Foundation looft een beloning van 100.000 euro uit... voor de gouden tip over de dood van Mike Venema. De 53-jarige Nederlander verdween in september 2018 van Curaçao, waar hij woonde. Een jaar later werd zijn lichaam gevonden in een auto die op de bodem van de Caribische Zee lag. In het programma Opsporing Verzocht zei de politie uit te gaan van een misdrijf. Een ongeluk is volgens de politie uitgesloten. De zuidoostkust van de Verenigde Staten bereidt zich voor op orkaan Idalia. De orkaan is nu categorie 2, maar groeit mogelijk snel door naar kracht 3 of 4 op een schaal van 5. Inwoners van verschillende laaggelegen gebieden worden verplicht geëvacueerd. De afgelopen dagen trok Idalia al over Cuba. De orkaan zorgde daarvoor veel wateroverlast en tienduizenden mensen moesten hun huis verlaten. De Volksbank heeft niet genoeg zicht op criminele activiteiten van klanten. Er is geen duidelijk systeem waarmee opgemerkt kan worden of rekeninghouders zich met criminele praktijken bezighouden. Ze controleert de staatsbank onvoldoende of klanten cryptomunten misbruiken om geld wit te wassen. Zo blijkt uit details die toezichthouder DNB bekend heeft gemaakt. Alleenstaande mannen krijgen in België voorlopig geen opvangplek als ze asiel aanvragen. De staatssecretaris die daarover gaat zegt zo te willen voorkomen... dat kinderen de komende winter op straat moeten slapen. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de maatregel neerkomt op uitsluiting... en wijzen erop dat ook alleenstaande mannen kwetsbaar zijn voor geweld en misbruik. België heeft een tekort aan opvanglocaties. Daarom krijgen vrouwen, gezinnen en alleenstaande minderjarigen voorlopig voorrang. Het is niet duidelijk hoe lang die maatregel blijft gelden. Het weer bewolkt en het koelt af naar een graad of 11. Vannacht en in de ochtend enkele buien, soms met hagel of onweer. Smiddags meer zon en maximaal 19 graden.